Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De verdachte van de dodelijke schietpartij zaterdagavond in de buurt van Los Angeles is doodgevonden. De man heeft zelfmoord gepleegd. De politie vond hem in een busje dat afgelopen avond werd omsingeld en doorzocht. Het gaat om een man van 72 van Aziatische afkomst. De politie denkt niet dat er nog andere verdachten zijn. Bij de schietpartij zaterdagavond in een dansstudio in Monterey Park... 10 doden en 10 gewonden. Er is nog niets bekend over het motief van de schutter. Meerdere ministers hebben ten onrechte een ontgassingsverbod in de binnenvaart tegengehouden. Dat zeggen onderzoekers van de Erasmus Universiteit tegen Omroep Flevoland. Bij het ontgassen worden door schepen resten van vloeibare ladingen uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om olie. Die belandt dan bij omwonenden en in de natuur. De ministers zeiden dat zo'n verbod daarop niet kon... omdat een internationaal verdrag niet door alle deelnemers was ondertekend... maar dat is volgens de onderzoekers ook niet nodig. Het overschot aan stikstof in de landbouw is in 2021 afgenomen met 5 blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat daarbij om stikstof die nergens voor wordt gebruikt en in de lucht of bodem verdwijnt. Dat wordt gezien als slecht voor het milieu. In vergelijking met 2016 is het stikstofoverschot met 12,5% afgenomen. Duitsland zal zich niet verzetten als Polen Leopard-tanks naar Oekraïne stuurt. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Beerbok gezegd. De Leopard-tanks zijn van Duitse makelij... en daarom moet Duitsland formeel goedkeuring geven om ze naar Oekraïne te laten gaan. Polen had al gezegd de tanks ook te leveren als er geen toestemming zou komen. Het weer. Het is vannacht droog en bewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt.